10 Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een internationaal politieonderzoek naar bitcoinfraude... zijn zes verdachten opgepakt, onder wie twee Nederlanders. Bij invallen in Amsterdam, Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk... werden vijf mannen en een vrouw opgepakt. De Nederlanders zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. Volgens Europol heeft de bende zeker 4000 mensen in 12 landen gedupeerd. Daarbij werden bitcoins met een totale waarde van 24 miljoen euro buitgemaakt. De bende had een website waar bitcoins verhandeld worden nagemaakt. Met zo verkregen logingegevens had de bende toegang tot de bitcoins van de gedupeerden. De VN-rapporteur voor extreme armoede waarschuwt dat de wereld op weg is naar klimaatapartheid. De rijken kunnen de gevolgen van klimaatverandering afkopen... terwijl de armen het slachtoffer zijn. De Australische VN-rapporteur Elston stelt dat de opwarming van de aarde... desastreuze gevolgen heeft voor onze water- en voedselvoorziening... en het recht op leven. De Elfsteden-zwemtocht van Maarten van der Weijden... heeft tot nu toe 5,1 miljoen euro opgebracht. Dat is meer dan de eindstand van zijn mislukte poging vorig jaar. Maarten van der Weijden maakte de tussenstand zelf bekend op televisie... in de talkshow M vanavond. Hij finishte gisteravond in Leeuwarden na een zwemtocht van bijna 200 kilometer. Van der Weijden zegt dat hij na zijn inspanning goed herstelt. Het geld dat hij ophaalt is voor de strijd tegen kanker. En drie sterren restaurant De Librei in Zwolle staat weer in de jaarlijkse top 50 van beste restaurants ter wereld. Vorig jaar stond De Librei er niet in. Nu staat het bedrijf van Jonny en Therese Boer op nummer 46. Het is de enige Nederlandse notering in de internationale lijst. Het beste restaurant, Mirazur in Menton, staat aan de Franse Riviera. En dan het weer. Het is een heldere avond en nacht. De minimumtemperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen zonnig, aan zee meer bewolking... en door de noordwestenwind is het een stuk minder warm. Het wordt 21 graden aan de kust tot 32 graden...